Kees Groot met het NOS-journaal. Bijna 132.000 vluchtelingen zijn de afgelopen twee maanden in bootjes de Middellandse Zee overgestoken. Dat is een record, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het zijn er nu al meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. De VN waarschuwt dat Europa afstevend op een humanitaire crisis. De EU-lidstaten zijn tot nu toe niet in staat gebleken om samen de vluchtelingencrisis adequaat aan te pakken, zegt de organisatie. Veel vluchtelingen kunnen geen kant op en hebben behoorlijk te lijden. Dat is volgens de UNHCR in strijd met het internationale recht. Het OM eist 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een moeder die haar twee kinderen heeft gedood. De vrouw van 36 uit Apeldoorn bracht haar zoon van 8 en haar dochter van 6 om. Daarna verbonden ze zichzelf. Haar advocaten zeggen dat ze door het gebruik van antidepressiva niet zichzelf was. Volgens de officier van justitie is een dergelijk verband wetenschappelijk nooit aangetoond. Vorige week zijn verspreid over acht Europese landen zo'n 200 zogenoemde geldezels opgepakt. Ze hadden hun rekening beschikbaar gesteld aan criminelen. In totaal is er bij deze geldezels zo'n 7,5 miljoen euro op de rekeningen gestort. De politieactie stond onder Nederlandse leiding. Door gebruik te maken van geldezels kunnen criminelen hun gestolen geld opnemen of wegsluizen zonder dat hun identiteit bekend wordt. Van de 200 aangehouden geldezels kwamen er 50 uit Nederland. Op de autosalon in Genève is Volkswagen in verlegenheid gebracht door een activist. Die liep tijdens een perspresentatie verkleed als Volkswagen-monteur het podium op... om zogenaamd wat Schumel-software aan te brengen in de auto, die ook op het podium stond. Even later werd hij door de beveiliging afgevoerd. Volkswagen raakte een half jaar geleden in opspraak doordat het bedrijf speciale software gebruikte om uitstoottests te manipuleren. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. In het binnenland kan wat natte sneeuw vallen. In het oosten kan het zelfs even wit worden. Het is tussen de 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Bij Amsterdam is de A5 richting Hoofddorp dicht tussen Westport en knooppunt Raasdorp. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en vijf personenauto's. De afsluiting duurt tot 1 uur vanmiddag. En tot die tijd kun je beter omrijden over de ringweg Amsterdam, de A10 West en de A4. Tot zover de verkeersinformatie.